Hij zei, geef jezelf wat ruimte, het is oké. De koning ging in zijn kersttoespraak ook in op 75 jaar vrijheid. Volgens hem wordt de vrijheid door Nederlanders intens beleefd... door verzetsmensen die er in de oorlog voor hebben gevochten... maar ook door jonge mensen. Ook benadrukte hij dat Nederland nog altijd een van de meest succesvolle landen is... ook doordat we met elkaar samenwerken. Er staan miljoenen mensen achter. Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers... ambtenaren en rechters, boeren, bouwers en biologen. Het was voor het eerst dat de koning de kersttoespraak hield in Paleishuis ten Bosch. Paus Franciscus heeft tijdens zijn traditionele kersttoespraak opgeroepen tot troost, licht en vrede. Hij sprak de Urbi et Orbi, de zegen voor de stad en de wereld uit voor duizenden mensen op het Sint-Pietersplein. De paus sprak over duisternis in het hart van veel mensen, maar het licht van Christus is groter, zei Franciscus. Hij verwees onder meer naar kinderen die te lijden hebben onder oorlog in het Midden-Oosten. Ook sprak hij over de vervolging van christenen door militante groepen in landen als Burkina Faso, Mali, Niger en Nigeria. Amerikaanse gevangenen hebben uit naam van de democratische presidentskandidaat Bloomberg potentiële kiezers telefonisch benaderd. De miljardair en oud-burgemeester van New York bevestigde dat op Twitter, maar zegt dat hij er niet van op de hoogte was. Voor de campagne werd een callcenter ingehuurd dat gebruik maakt van gevangenen. Hij kwam er pas achter toen hij door een site werd gebeld en heeft de samenwerking met het bedrijf toen meteen beëindigd. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog en ook zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe.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 Uh, you just get me up here, huh? Well, we have no extension cords. I'm finding a Christmas tree, The ninth thing at Christmas that's such a pain to me. Finding parking spaces. Daddy, I want some candy. Donations. Fixing my in-laws. Five months of bills. Writing out those Christmas cards. Hangovers. Now why the hell are they blinking? I'm finding a Christmas tree. The tenth at Christmas, that's such a pain to me. Batteries not included. No parking spaces. Buy me something. Get a job, you bum. Oh, facing the in-laws. Five months of bills. Yo ho, sending Christmas cards. Oh, jeez, look at this. One light goes out, they all go out. And finding a Christmas tree. The eleventh thing at Christmas, that's such a pain to me. living spaces. Oh she Charities. She's a witch. I hate her. Five months of pain. Oh, I don't even know half these people. Uh, who's got the toilet paper? Turn a flashlight and no fuse. And finding a Christmas tree. The twelfth thing at Christmas that's such a pain to me. Singing Christmas carols. Sale TV special. Batteries not included. No parking. dinner. Five months of dinner. I'm not sending them this year, that's it. Shut up, you. Fine, you're so smart, you ring up the lights.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 I work all day and I work all night. I'm ready for a little change of appetite. Let's party on. With Zet hem op ZFM. zomerhits je op ZFM. had this much fun since Two Little Boys was number one.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 And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.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 Stuur je allemaal fijne dagen en...